Jobboot met het NOS Journaal. De Britse premier Cameron geeft zijn strijd om Europa te hervormen niet op. Dat zei hij op een persconferentie na de EU-top in Brussel. De EU-leiders kozen vandaag de Luxemburger Jean-Claude Juncker... tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Cameron was tegen de voordracht van Juncker. Hij vindt het de pro-Europees. Cameron accepteert zijn verlies, maar handhaaft zijn bezwaren tegen Juncker. Hij zei ook de komende jaren te blijven vechten... om de belangen van het Verenigd Koninkrijk te verdedigen... en Europa te hervormen. De politie in Rotterdam heeft een man van 44 aangehouden... die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks internationale drugstransporten. Het OM vermoedt dat hij leiding gaf aan een bende... die grote hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar België en Nederland smokkelde. De leden importeerden fruit in zeecontainers... waarbij het fruit als deklading diende voor de cocaïne. De man is al eerder veroordeeld voor drugshandel. In 1999 kreeg hij een celstraf van 7 jaar. Hij is vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het ministerie van Defensie weigert voorlopig om zeven bestelde helikopters af te nemen van de fabrikant. Er zijn nu al dertien van die NH-90 helikopters in gebruik en die hebben allerlei mankementen. Ze slijten en roesten, er zitten ontwerpfouten in en daardoor kost het onderhoud veel meer dan verwacht. Minister Hennis wil van de fabrikant NH Industries weten hoe de problemen worden opgelost en wie dat gaat betalen. Er komt een commissie die de gang van zaken rond huisarts Tromp uit Tuitjenhorn gaat onderzoeken. Trump pleegde vorig jaar zelfmoord nadat hij was geschorst door de inspectie. De huisarts had een terminale kankerpatiënt behandeld met zware pijnstillers, waarna de patiënt overleed. Het kabinet wil dat de onafhankelijke commissie het handelen van alle betrokken instanties onderzoekt. De commissie staat onder leiding van oud-vicepresident Blijgrot van de Hoge Raad. Het weer. Vanavond en ook vannacht nog een enkele bui, maar daarna opklaringen. Morgen wisselvallig met buien en wat zon.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre canto. siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma su vela, cuando se inma la dolores.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 And on. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Now listen to the beat. I beat up the sound song. I'm buzzing in my head. Head like a bomb doll. Listen to the beat. Beat up the sound. I'm buzzing in my head.